Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Notre-Dame in Parijs wordt herbouwd, dat heeft de Franse president Macron gezegd. Er komt een internationale inzamelingsactie voor de beroemde kathedraal... die de afgelopen avond voor een groot deel afbrandde. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar het lijkt erop dat de twee vierkante torens... en het geraamte van de kerk zijn gered. Wel stortte een torenspits in en werd twee derde van het dak verwoest. De brand ontstond waarschijnlijk na werkzaamheden. De Franse justitie vermoedt geen opzet, maar er komt wel een onderzoek. Wereldwijd is geschokt gereageerd op de brand. In de buurt van Turijn zijn gisteravond twee bussen met Ajax-supporters aangehouden. Zij hadden volgens de Italiaanse politie onder meer boksbeugels, rookbommen en ander vuurwerk bij zich. De politie is extra op de hoede vanwege de rellen rond de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus afgelopen week. De Ajax-fans worden morgenochtend het land uitgezet en missen de terugwedstrijd van morgenavond. De eigenaar van modeketen Miller Monroe, Vidrea Retail, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De directie hoopt een faillissement af te wenden. De afgelopen jaren nam Vidrea failliete modeketens Witteveen, Charles Veugelen en Man at Work over en bouwde die om tot Miller Monroe zaken. Bij de keten werken 550 mensen. De winkels zouden voorlopig open blijven. In Palermo zijn bendeleden opgepakt die botten van mensen braken om verzekeringsgeld te incasseren. Waarschijnlijk werkten zeker 50 mensen mee aan het in scène zetten van de ongelukken. Voor het breken van hun botten kregen ze enkele honderden euro's. Enkele duizenden euro's aan verzekeringsgeld ging naar de bende. De zaak kwam aan het rollen na de dood van een man die het breken van zijn botten niet overleefde.